Kees Groot met het NOS Journaal. Het dodental van de bosbranden in Griekenland is opgelopen tot 74. Ook het aantal gewonden is opgelopen. Er liggen bijna 190 mensen in het ziekenhuis, onder wie 23 kinderen. Onder de slachtoffers zijn voor zover bekend geen Nederlanders. Er wordt nog een, altijd een onbekend aantal mensen vermist. Premier Tsipras heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de brand vanmiddag in Nationaal Park de Hoge Veluwe. Details over de arrestatie zijn nog niet bekend. Bij de natuurbrand ging vier hectare heide in vlammen op. De brand ontstond rond kwart voor één vanmiddag, mogelijk in een berm. Twee uur later had de brandweer het vuur onder controle. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor extreme hitte in heel Nederland, met uitzondering van de Wadden. Met name donderdag en vrijdag worden zeer hoge temperaturen verwacht, met landinwaarts en in stedelijke gebieden 35 graden of hoger. Ook in de nachten blijft het warm met minima rond de 20 graden. De politie heeft een 34-jarige man opgepakt die ervan verdacht wordt dat hij al anderhalf jaar s'nachts vrouwen lastig valt in het centrum van Woerden. De vrouwen werden aangerand of de man liet zijn geslachtsdeel zien. Hij wist met ze in contact te komen door de weg te vragen. De politie vraagt slachtoffers die zich nog niet hebben gemeld dat alsnog te doen. In de Tour de France heeft de Fransman Julien Alaphilippe na de tiende ook de zestiende etappe gewonnen. In de Pyreneeën was Bauke Mollema de beste Nederlander op een vierde plaats. In de top van het algemeen klassement verandert niets. De Brit Thomas behoudt de gele trui voor zijn landgenoot Froome en Tom Dumoulin. Het weer, het is de eerste landelijke tropische dag van deze zomer...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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré pata guitarra, yo que no siempre cantaré. Cuando se inmale a dolores, cuando se quema amor, cuando se la su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inma a dolores, cuando se quema dolores, cuando se la su vela, cuando se inmala dolores.